Mark Hokker met het NOS Journaal. Nederlanders vinden dat het, dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat ieder kwartaal peilt hoe Nederlanders denken over het land. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het nieuwe kabinet... vooral met de zorg aan de slag moet. Als belangrijkste onderwerpen worden hoge zorgkosten en de ouderenzorg genoemd. Verder moet het volgende kabinet volgens de ondervraagden aan de slag met immigratie, economie en het onderwijs... Er zijn ten opzichte van vorige SCP-onderzoeken minder zorgen over de economie van het land, maar wel meer over inkomensverschillen tussen arm en rijk. Er komen steeds meer berichten over verkrachte Rohingya-vrouwen die zijn gevlucht naar Bangladesh. Artsen van de Internationale Organisatie voor Migratie hebben tientallen vrouwen behandeld die slachtoffer waren van seksueel geweld. In de kampen in Bangladesh worden bijna een half miljoen Rohingya-vluchtelingen opgevangen die het geweld in hun thuisland Myanmar zijn ontvlucht. De Britse luchtvaartautoriteit beschuldigt Ryanair van het misleiden van passagiers. Vandaag kondigde de prijsvechter aan dat er opnieuw honderden vluchten worden geschrapt... vanwege problemen met het inplannen van personeel. Ryanair zoekt geen alternatieve vluchten voor gedupeerde passagiers... tot woede van de luchtvaartautoriteit. De topper in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Bayern München is geëindigd in een ruime overwinning voor de Fransen. In Parijs werd het 3-0 voor Paris Saint-Germain, dat in groep B aan de leiding gaat. In groep C won Chelsea met 2-1 bij Atletico Madrid. Barcelona won met 1-0 bij Sporting Portugal in groep D. In de Champions League wist één Nederlander afgelopen avond te scoren. Van Wolfswinkel benutte namens Basel een penalty in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Benfica. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later vannacht gaat het in Zeeland af en toe regenen.